Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... heeft het hoogste dreigingsniveau voor de provincie Utrecht... verlengd tot 10 uur vanavond. Al de hele middag is er een klopjacht aan de gang op de mogelijke dader... van de dodelijke schietpartij vanmorgen in een tram. De man is nog niet gepakt. Het is een 37-jarige Turkse Nederlander... en hij is vaker met justitie en politie in aanraking geweest. Op dit moment loopt er nog een verkrachtingszaak tegen hem. Op een aantal plaatsen in Utrecht heeft de politie invallen gedaan... en er is een auto in beslag genomen die met de schietpartij in verband wordt gebracht. Bij de beschieting in de tram in het westen van Utrecht kwamen drie mensen om het leven. Vijf mensen raakten gewond. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Ooggetuigen zeggen dat de dader het had gemunt op een vrouw in de tram. In Rotterdam is vanmiddag een groep stakers slaags geraakt met de politie. Ze waren vanochtend bij een protestactie voor een beter pensioen in Ahoy. De stakers wilden volgens RTV Rijnmond naar de Maastunnel lopen... maar daar werden ze tegengehouden door de politie... en waarna de situatie escaleerde. De groep bestond uit onder andere havenarbeiders, timmerlieden en hulpverleners. Bij de training van het Nederlandse elftal in Zeist is geen publiek toegestaan. De KNVB heeft dat besloten in overleg met de politie. Het besluit is genomen naar aanleiding van de dodelijke aanslag in Utrecht. Daar hadden zich ruim 800 mensen aangemeld voor de open training van Oranje. De elftal van Ronald Koeman is vandaag voor het eerst bij elkaar... in de aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Duitsland. Kledingwinkel Coolcat heeft faillissement aangevraagd. En naar verwachting wordt de winkelketen morgen door de rechtbank failliet verklaard. Het gaat al tijden slecht met het bedrijf. Bij Coolcat werken 1500 mensen. De winkels blijven voorlopig wel open. Het weer, nog een enkel buitje. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Landinwaarts kans op nachtvorst. Morgen soms zon, mogelijk nog een bui en 9 tot 11 graden. Namorgen droog met soms zon en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland verloopt eigenlijk normaal. Er zijn niet zo heel veel uitschieters. Eh, op de A5 lijkt dit wel mis, want van Hoofddorp naar Amsterdam sta je een half uur vast tussen Knap het Raasdorp en de A10 West. Andere files die wat meer vertraging geven. De A2 Amsterdam-Den Bosch. Bij Utrecht een kwartier extra. Ook al is de file maar 2 kilometer. Nou, de A5 heb ik al genoemd. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij het Rotterpolderplein. Een kwartier extra.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 En natuurlijk de vaste onderwerpen zoals er zijn het Spotlight album. En dat is deze keer het debuutalbum van King Calloway en daar hoor je natuurlijk elk uur twee nummers van. En in het tweede uur ook de Nashville Spiegelplaat. Ik zei het al, heel veel country, zoals deze ook. Eh, deze man heet David Lee Murphy en dit is zijn nieuwe single. single No Zip Code. We are one live out in the country, way back off gravel road. Pick a little spot where they can't find us, no address and no zip code. I see oak trees growing in an old fence Bob to a cedar fence post. Got a little bobber dancing in a creek, and you sitting right there next to me long time sun shining on them. I know it's a dream, and baby, I want it. Sitting there sipping on homemade wine sun. I can understand where you're coming. dat was David Lee Murphy met een No Zip En is het nu tijd geworden voor Americana.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 It's fireworks on the 4th of July, lighting up the midnight air. It's warm summer nights, trying to win a prize down at the county fair. Well, it's you and me, baby, you're wild and crazy. Easy kids, free falling hard in American clouds and light sky is on fire, dancing when they play our song. And it's the freedom I feel in the kisses you still wrapped up in your strong American love. A flag hanging high for all to see. Kate Hastings en Just Beal. En ze noemen zichzelf Hastings Co. En dit was American Love. Is het nu tijd geworden voor wat Nederlandse country? De band heet Change of Key. Het is een Nederlands trio. Het nummer heet The Wrong Time at the Wrong Place. En daarna Bluegrass van de Infamous String Dusters en Freedom. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. So long to this cave. naar Nashville. Met nu country uit Nederland. I can remember how it felt after we first met. We were dreamers and paving a long road ahead. Love felt so strong and nothing stood in our way. We got married on a Sunday May. Sometimes the law of progression appears to take a break. Nothing seems to work despite all the efforts we've made. We can find the right words, there is nothing more to say. You got to recall that rainy day. nog Spotlight album geweest. Van het album Take This Ride uit Nederland. Maartje met Remember the Rain. Vrienden is een Zwitsers-Amerikaans project. En die hebben ook nog niet zo lang geleden weer een nieuwe single uitgebracht. Dat nummer heet My Heart is a House. En daarna gaan we terug naar 1976. En dat doen we met Lou Harris van het album Elite Hotel. Ga je dan luisteren naar Together Again. My heart is Once you're in, you won't get out. You occupy the second floor. Some time ago, I had to close the door. For whenever I pass the upper floor, I always before, cause you're living there. Just got me all obscure. Or I recall the day you moved in, and never have thought you'll ever return and being just a gift. failure of our plan. Although I'm weeping as if it's a shore. we're together. Virginia, Blue Ridge Mount, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country road. drop Als je geboren wordt als Henry John Deutschendorf... kan ik me heel goed voorstellen dat je artiestennaam John Denver wordt. Dat was hem met een van zijn klassiekers Take Me Home Country Roads. Courtney Marie Andrews is een dame die folk en Americana muziek maakt. Zij maakte in 2018 een single en dat heet Kindness of Strangers. En daarna weer country van Seely Wright en Shut Up and Drive. the small informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl Shut up and drive. You don't know what you're talking about. He's not the one. You ought to know that by now. You've got one of those hearts that keeps changing your mind. Your heart has a way of making you stay, so shut up and drive. Don't look in the mirror. He might have that look in his eyes, the one that's so strong, strangles your will to survive. He's mastered the art of looking sincere. His eyes have a way of making you stay. Don't look in the mirror. I'm the voice you never to. And I had to break your heart to make you see that he. pride. Just get yourself lost in a sad country song. Those guys, if they play, know just what to say. Turn the radio on. in the mirror. Het is tijd geworden voor de eerste twee nummers van het Spotlight-album. En dat is deze keer het debuutalbum van de zesmansformatie King Calloway. Ze hebben aan diverse talentenjachten meegedaan, maar helaas solistisch mocht het niet lukken om een carrière in de countrymuziek te krijgen. Dus gaan ze dat met z'n zessen proberen. Zoals ik al zei, hun debuutalbum heet King Calloway. Je gaat achter elkaar luisteren naar I Do en daarna World for Two. Dit is het Nashville Spotlight Album. When you go downtown Slow down. On a Friday midnight, windows rolled down. Does a song ever make you miss a green light? Do you ever wish you were still mine? Cause I do. finger doesn't make you think just how close we Spotlight album. Sometimes I think this world's too much. All the hurt, all the hate, all it takes is a human touch. It's so easy to get lost in the light. Make a change, make a choice, all the noise we can drown it out. it slow, letting go for a little while. Heaven so close to the both of us. For the rest of the night, we can fly, we can rise and burn.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 Dan is het nu tijd geworden voor Americana en wel uit Nederland. Hij is geboren in Middelburg. Zijn naam is Danny Vera en de single heet Oblivious Designer. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. warm warmer feeling. Just like the ocean needs a shore. You know I've always wanted more, but I'll keep. just like a flower, just like a flower in the snow. You know I tried to follow, you know I tried to follow. Oh, that tiny ray of light, Cause when the sun just ain't so bright, but I'll keep on waiting.